12 uur. Manik Sampersen eh, met het NOS-journaal. Inwoners en bestuurders in Groningen horen vanochtend van de Raad van State... of de gaswinning verder omlaag moet. Na aanleiding van de aardbevingen kreeg minister Wiebes het advies... om de winning verder te verlagen naar 12 miljard kuub. De Raad van State kan Wiebes tot een verlaging verplichten... omdat de veiligheid van de Groningers nog altijd niet is gegarandeerd. Op steeds meer plaatsen wordt drugsgebruik in het openbaar, zoals het opsteken van een joint, verboden. In ruim 200 gemeenten geldt inmiddels een verbod voor drugsgebruik op straat, in parken en in openbare gebouwen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs alle 355 gemeenten. Volgens deskundigen zijn de gemeenten strenger dan de opiumwet... waarin eh, drugsgebruiken niet verboden is. Bij het openbaar vervoer in Den Haag is tijdens de ochtendspis actie gevoerd... Personeel van bussen en trams legde het werk neer voor meer loonsverhoging en vermindering van de werkdruk. Ook de Randstadrail reed niet binnen Den Haag. Vervoerbedrijf HTM verwacht dat bussen en trams aan het eind van de ochtend weer normaal rijden. In het zuidwesten van Japan moeten 800.000 mensen hun huis uit... vanwege extreme regenval en overstromingen. Nog eens 600.000 mensen hebben het advies gekregen om een veilige plek op te zoeken. Sinds vrijdag is er zo'n 1000 mm regen gevallen. In Nederland valt in het hele jaar gemiddeld zo'n 800 mm regen. Philip Cocu wordt de nieuwe trainer van Derby County, een voetbalclub op het tweede niveau van Engeland. Daarmee probeert hij te promoveren naar de Premier League. Cocu vertrok een jaar geleden als trainer bij PSV. In vijf seizoenen tijd won hij drie keer de eredivisie en één keer de beker. Daarna ging hij aan de slag bij Fenerbahce in Turkije... maar daar werd hij na een paar maanden al weggestuurd. Het weer eerst vrij zonnig, vooral vanmiddag stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 graden in het noordwesten... tot 22 graden in Limburg. Morgen en vrijdag meer zon en een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.